start. goed met het NWS Journaal. De politie heeft in Zomeren in Brabant voor miljoenen euro's aan ketamine gevonden. Dat is een narcosemiddel dat ook in het uitgaansleven wordt gebruikt als partydrug. Agenten vonden gisteren in een bedrijfspand de zakken met in totaal 200 kilo ketamine. Een vader en een zoon uit Zomeren zijn aangehouden. Bij een busongeluk in het noorden van Afghanistan zijn meer dan 50 mensen omgekomen, melden een Chinees persbureau en een BBC-journalist in het land. De bus zou op een snelweg in een noordelijke provincie een aanrijding hebben gehad met een tankwagen. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De rechtbank in Rotterdam heeft zes mannen veroordeeld tot celstraffen van 6 tot 17 maanden. Onder meer voor illegaal wapenbezit. Dat is lager dan het OM twee weken geleden had geëist. Het OM in Rotterdam wilde met hogere straffen het bezit en gebruik van vuurwapens door criminelen aanpakken. Maar dat offensief lijkt nu te zijn gestrand. Op de westelijke Jordaanoever zijn vandaag vier Palestijnen doodgeschoten. Drie van hen hadden op straat Israëliërs aangevallen... en vierde kwam in een vluchtelingenkamp in botsing met militairen. De nieuwe geweldsuitbarsting komt vlak voor de traditionele kerstviering in Bethlehem... die ieder jaar veel toeristen trekt. De viering wordt dit jaar nog zwaarder bewaakt dan anders. Honderden familieleden van IS-strijders mogen waarschijnlijk weg uit de Syrische hoofdstad Damascus. Ook een paar gewonde strijders van de terreurorganisatie mogen vertrekken. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten heeft de Syrische regering hen een vrije doorgang beloofd naar Raqqa, de stad in het noorden van het land die als de hoofdstad van IS wordt gezien. De Syrische regering hoopt met deze deal de aanwezigheid van IS in Damascus zoveel mogelijk terug te dringen. Het weer, de bewolking neemt toe. Vanuit het westen gaat het regenen. Het is een graad of 12 vandaag. Vanavond wordt het weer droog.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 Met vandaag alleen om kwart over vier het gedicht van de week... en om half vijf de column van Mandy Schorel. En natuurlijk het weer voor het komend weekend om half zes. Dit is twee uur lang heerlijke kerstmuziek die ik voor u heb uitgezocht. Van Celine Dion tot de 3J's, tot Jan Smit, Wem en nog veel meer. Ze komen allemaal langs in deze kerstspecial. Ik start vandaag met BB King... Please Come Home for Christmas. Gevolgd door de 3J's met When Was Jesus Born.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 Well, it was last month of the year. Well, when was Jesus born? Well, it was last month of the year. Well, tell me when was Jesus born? Well, it was last month of the year. January, February, March, April, May, June, July, ah. August, September, October, November, the 25th day of the star in the east, and there's a star in the west. And you hear the angels singing the 25th day of December. evenementenkalender van december, januari. December, 24 december, openlucht kerstzang, Kerkplein bij Café Koper, aanvang om 9 uur s avonds. De 27e, kerstverhalen op zondagmiddag. Stichting Studio Anyway, Oosterparkstraat 44. Aanvang is 4 uur s middags. De 29e, fluitketel curling. De finale ronde ijsbaan Raadhuisplein. De aanvang is half acht s avonds. En 1 januari, uiteraard, de nieuwjaarsduik, strand bij de Beach Club nummer 5 om 2 uur middags. En de tweede, Disco on Ice, de ijsbaan op het Raadhuisplein van 5 tot 10. En de derde, New Year's Surf Event, watersportvereniging Zandvoort. En de derde, Zandvoort Lacht, Comedy Night in restaurant App en Vloed. En de aanvang is 8 uur s avonds. vrijheid. Ieder mens verdient op de wereld de vrijheid. Om zichzelf te mogen zijn. Jammer genoeg is dat voor iedereen nog geen waarheid. We zullen en moeten met z'n allen er wel voor blijven strijden. Anders blijft het altijd zoals het nu is. that shone so bright. T is for three wise men. They who. Het ritme van Zandvoort. 26 december visjes kijken. Het Juttersmuseum is op de tweede kerstdag, 26 december... speciaal van half 1 tot 4 uur geopend. Er zijn weer nieuwe visjes in het aquarium... en er is een puzzeltochtje door het museum. En verder zijn er diverse zandjes gebracht door bezoekers van allerlei stranden. to you, darling, from you. Pretty pencils to write, I love you. Pretty paper, pretty ribbons of blue. Crowded streets, busy feet hustle by him. Downtown shoppers, Christmas is nigh. There he sits, all alone on the sidewalk, hoping that you won't pass him by. you stop? Better not, much too busy. You're in a hurry, my how time does fly. In the distance, the ring laughter he cried. de derde kerstdag, 27 december... presenteert Antoni Theaterproducties kerstverhalen op de zondagmiddag... aan de Oosterparkstraat 44 en de aanvang is 4 uur. Het wordt een feest van verhalen met onder andere Charles Dickens en Gerard Reven. Voorgelezen bij de Open Haard door Onno van Dijk. Voor de liefhebbers is er gluwijn en voor de gasten uit de verre streken is er ook soep. Laat even weten of je komt in verband met de logistiek. Telefoonnummer 023 822 03 2-0. En ik wil doorgaan graag met de man met de donkere stem. En hij zingt over iets waar wij alleen maar van kunnen dromen. column van de week van... Natuurlijke vanzelfsprekendheid. Soms verwonder ik mij over vanzelfsprekende dingen die helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Een boom die groeit, een mens dat geboren wordt uit helemaal niets. Hoe is het toch mogelijk dat een zaadje zich tot iets levens mag ontpoppen? Hoe is het toch mogelijk dat water alleen al iets in staat stelt om groter te groeien? Hoe weet een dier wat zijn taak is in het leven? Hoe schaduwen kunnen schitteren in de zonnestraal? Hoe beekjes water kabbelend je ziel kunnen betreden? Het ecologisch systeem van leven luistert nauw, als functionele eenheid. Toch lijkt het tegelijkertijd een onbereikbaar begrip wat we nooit zullen kunnen vatten. Met een vanzelfsprekendheid delen we de zuurstof. Bewonen we een stipje van de aarde en hebben bacteriën er 4,5 miljard jaar geleden voor gezorgd dat we er nu zijn. Maar wie beslist uiteindelijk eigenlijk wat we van de wereld mogen nemen? Wat beslist eigenlijk dat we het als een normaliteit aanvaarden? Het is bijna onvoorstelbaar te weten dat het heelal een waar palet van geven is. Ik deel de Umberto-lieden voor nier en natuur. De klimaattop heeft een streven om het natuurlijke geven nog zo lang mogelijk optimaal te houden. Zal twee graden minder opwarming in de toekomst haalbaar zijn? We zullen moeten om de vanzelfsprekendheid te behouden. Hoe opvallend al te beginnen met de feestdagen, waarvoor de verwarming dit jaar allesbehalve hoger hoeft, gezien de milde temperatuursvoorspelling. Ik zou willen zwijmelen bij het nummer Mooi van Marco B., het liefst op DVD zodat ik tussendoor de buitengewone prachtopnames van natuurfilm De Nieuwe Wildernis mag aanschouwen. Onbaatzuchtig en verwonderd, zoals de juiste kerstgedachte betaamt. De elektriciteitskosten daarvoor zal ik mogen wegstrepen. Tegen alle fietsuren die ik wegtrap. In plaats van met de DEA-auto te gaan. Om ons daarna bezig te houden met de evolutaire vraag van de jonge professor Dr. Roy Erkens... krijgen we kieuwen als de aarde ineens onder water komt te staan. Mandy Schorel. slaap. Hoe begint je dag? Open je je ogen met een traan of met een lach. En kijk je om je heen. En zie je dan de zon? Of zoek je achter alles naar de schaduw op de grond? En leef je voor geluk? Of sterf je van verdriet? En voelt dat als een keuze, of heb jij die keuze niet? Het maakt niet echt iets uit, of dat de waarheid is of niet. Het is hoe jij het ziet. Hoe, hoe mooi kan het leven zijn? maar hoe je kijkt, het is maar wat je doet. Hoe, hoe mooi is jouw werkelijkheid? Jij bent net zo rijk, zo rijk als je je. Weet je wat je hebt? Is de cirkel rond? Zie je wat er staat of mis je enkel wat er stond? Krijg je wat je wil of zelfs meer dan wat je vroeg? Ben je tevreden met het minste of is het meeste niet genoeg? Raak je verwonderd van de sneeuw? van het ruisen van de wind. Geniet je van de vogels, van het lachen van een kind. Creëer je je geluk, Wat binnenin jezelf is waar het eindigt en 24 december openlucht Op de kerstavond van 24 december is op het Kerkplein vanaf 1, 9 uur... het bijcafé Het Kopertje de traditionele openluchtkerstzang met vuurpotten... samen met het gemengde Zandvoortse koperensemble. Er zijn liedjesboek te koop waarvan de opbrengst bestemd is... voor Stichting Bijzondere Hulp. Bij aanschaf van een boekje krijgt u een glaasje kerstwijn gratis.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 It'll be so very lonely. Lonely. lonely. Merry Christmas, darling, wherever you are. Elk jaar organiseert de stichting Winterwonderland Zandvoort... in het centrum van Zandvoort een ijsbaan... welke door uitsluitend vrijwilligers wordt gerealiseerd. De ijsbaan bestaat in het seizoen 2015-2016 zes jaar... en is inmiddels een zeer bekend evenement onder zowel al jongere als onze oudere bezoekers. Wij zijn rond de kerstvakantie geopend, midden in het dorp van Zandvoort... en wordt er met een ijsbaan aangelegd die dagelijks geopend is. Zowel voor de kinderen als ouders is er genoeg te doen. Zo staat er naast de ijsbaan een gezellig deels overdekt terras... en is er een koekosopie. Regelmatig zijn er ook leuke evenementen. Denk daarbij aan Disco on Ice en de curlingwedstrijden. De kosten voor een hele dag schaatsen is 5 euro, inclusief de huur. De ijsbaan op het Raadhuisplein is er tot 3 januari. Sneeuw bedekt het land verlichte pleinen. De kerstboom overeind, cadeaus verschijnen. De koude wintermaand is aangebroken. De open haard in menigheid wordt aangestoken. Het is kerst Op donderdagmiddag 31 december organiseert Pluspunt en ook samen om half 1 het gezellige high tea. Een heerlijke zoetigheden en smaakvolle warme gerechtjes worden geserveerd in de opvangruim, ontvangstruimte van Pluspunt. De kosten zijn 10 euro, inclusief één consumptie. Meer informatie via 5740330 of aan de balie van Pluspunt. Op deze oudjaarsdag is Pluspunt vanaf 3 uur gesloten. Donderdag 31 december om 5 uur is in de Agatha-kerk in de viering. Dat is een initiatief van de lokale raad van kerken. Voorganger, pastoor Putter en dominee van der Linden... zullen kort ingaan op een aantal teksten uit de psalmen en uit Prediker. De Main Street Jazz Combo onder leiding van Ger Groenendaal... verzorgt de muziek met diverse jazznummers. Na afloop zijn er bubbels en oliebollen. So this is Christmas. So levenstuin. Pluk elke dag, alsof het een nieuw begin is. Geluk kan alles zijn. Geluk kan niet zijn. We zien de dingen niet zoals ze zijn. We zien de dingen zoals wij zijn. Je kan je afvragen, bestaan er ongelukkige optimisten? Kan een pessimist gelukkig zijn? Benader dus het leven positief. Niets is tijdsverlies als je van de dag geniet.